Clemens Peters met het NOS Journaal. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken... in het tweede kabinet Kok. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Peper is 82 jaar geworden. De Duitse publieke omroep ARD verkeert in een crisis. De leiders van acht regionale ARD-omroepen hebben geen vertrouwen meer in het management van de negende omroep. Dat is de Rundfunk Berlin-Brandenburg. Aanleiding is een corruptieschandaal rond de oud-topvrouw van die RBB, Patricia Schlesinger. Zij was ook voorzitter van de ARD en moest onlangs opstappen na beschuldigingen van zelfverrijking en nepotisme. De kwestie leidde tot grote woede bij het Duitse publiek en de politiek en tot een onderzoek door de Duitse justitie. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafetteploeg goud gewonnen. Dat betekent de derde gouden medaille voor Femke Bol. Zij won namelijk ook goud op de 400 meter en op de 400 meter horden. De wedstrijd over 25 kilometer open zwemmen op de EK in Rome is ontaard in een totale chaos. De wedstrijdleiding lekt de draad volledig kwijt. De race werd uiteindelijk gestaakt vanwege de zware omstandigheden en er werden ook geen winnaars aangewezen. Bij de mannen waren 14 zwemmers gestart, bij de vrouwen 9. De wedstrijdleiding bood de atleten excuses aan... omdat ze vier uur voor niets hadden gezwommen. In de eredivisie is de wedstrijd Emmen-Utrecht gisteravond geëindigd in een 3-2 overwinning voor de thuisploeg. Eerder verloor Vitesse ook zijn derde wedstrijd van het seizoen. Tegen Heerenveen werd het 0-4. En Fortuna Sittard verloor ook thuis met 4-1 van Cambuur. Vitesse en Fortuna zijn beide nog zonder punten. Het weer, het blijft droog. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken en lokaal een bui. Het wordt dan graad of 23. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht. dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu zeg ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek?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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this and eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind?